uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Amsterdam derde ingekrompen. Hij wil meer referenda houden en hij wil een ander kiessysteem. Macron maakte zijn plannen bekend in een toespraak voor het Franse parlement. Een soort troonrede. Daar wil hij een jaarlijkse gewoonte van maken. De NAM moet beter onderzoek doen naar de bodemdaling door gaswinning onder de Waddenzee. Het onderzoek van vorig jaar was niet realistisch, zegt het staatstoezicht op de mijnen. De NAM moet binnen vier maanden een deugdelijk rapport inleveren. Daarna volgt een dwangsom van een half miljoen euro per week. Als het uit het onderzoek blijkt dat de zeebodem op lange termijn te veel daalt... kan de gaskraan worden dichtgedraaid. In de Biesbos in Dordrecht is een hennepveld ontdekt van 800 vierkante meter. Staatsbosbeheer vond de wietplantage op een plek waar je alleen met de boot kunt komen... Er stonden nog maar een paar planten, maar het veld was al wel klaargemaakt voor veel meer. De politie heeft alles opgeruimd, er is nog niemand opgepakt. De derde etappe van de Tour de France is gewonnen door Peter Sagan. In de slotklim in het Noord-Franse Longwy was hij sneller dan zijn concurrenten Michael Matthews en Daniel Martin. Tijdens de sprint schoot de schoen van Sagan los van het klikpedaal... maar hij wist hem weer vast te klikken en won toch met een ruim verschil. De Brit Jaron Thomas behield de gele trui. Het weer, er kan nog een enkele bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen afwisselend wolken en zon. Het wordt dan opnieuw 19 tot 23 graden. Vanaf woensdag lopen de temperaturen op en wordt het zomers warm. Dit was het NOS. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vooral vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort... na een ongeluk tussen Blarikum en Eembrugge. Op de A9 richting Alkmaar het Amstelveen... een kwartier vertraging voor het knooppunt Kooimeer... Op de A12 Den Haag-Utrecht, de nasleep van een pechgeval... nog over 8 kilometer tussen Bodegraven en Harmelen. Op de A15 Rotterdam-Europoort, een ongeluk bij de Botlektunnel. De tunnel is dicht, file vanaf Pernis. Het verkeer gaat daar langs via de Botlekbrug.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 Voor mij een eerste kennismaking, voor jou waarschijnlijk ook. the best the day is the night. When I get home, everything's alright. You're lying close beside me, I'm holding you real tight. The best part of the day is the night. I could spend my whole life loving you. There is nothing else I'd rather do. everything's alright. the daytimes for what I've gotta do. The night times, the time I spend with you. The two of us together now, that's what I like. The best part of the day is the night. Yes, the best part of the day is the night. When I get home, everything's alright. is ontmoet Naim Lynn, een geweldige zangeres uit Ierland. Naim's liefde voor ouderwetse countrymuziek komt voort uit haar bewondering voor Patsy Cline, Tammy Wynette en Billy Joe Spears. Naim's keuze van liedjes is zeer relevant voor alles wat ze doet. Met Johnny Brady, ook uit Ierland, vertolkt ze A Love I Think I Never Will Last. This skinny country boy caught my eye Never could have guessed what I would find He laughs about the boy but I Robert Mitzel, Jimmy Buckley en Patrick Feeney vormen het Ierse trio The Three Amigos. In eigen land zijn ze zeer bekend en treden overal op. Ook individueel timmeren ze aan de weg. Ik laat ze nu horen in een Charlie Pride medley. Whenever I chance to meet some old friends on the street, they wonder how this away. I always got a smiling face, anytime and any place. And every time they ask me why, I just smile and say that you've got to kiss an angel good morning and let her know you think about her when you're gone.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 Het moest er eens van komen. Steve Earle keert terug naar zijn muzikale roots en serveert een stevige dosis onversneden country. Jonge Steve Earle kwam in de jaren 70 in Nashville aan op het moment dat de zogenaamde outlaw country er haar hoogtepunt kende. Artiesten als Waylon Jennings en Willie Nelson waren erin geslaagd om zich uit het keurslijf te wringen waar de studiobonzen hen tot dan toe inhielden. Naast deze grote namen was er een hele reeks artiesten die van op de zijlijn nagels in de doodskist van de gestroomlijnde country hamerden, zoals Jeffrey Jeff Walker, David Allen Coe, Billy Joe Shaver en Townes van Zandt. Met So, You Wanna Be An Outlaw brengt Steve Earle nu een ode aan die hele scene. En meer in het bijzonder aan Waylon Jennings. When you're walking in LA, everybody knows that you're down. Nobody walks in way separating you and Dat was Steve Earle met mijn favoriete song Walking in L.A. Eddie Raven heeft zijn eerste bluegrass album All Grassed Up opgenomen. Raven is een bekende countryster met een lange lijst van nummer 1 en top 10 singles. Tientallen artiesten hebben zijn songs opgenomen. Enkele van zijn beroemdste songs zijn I Got Mexico, Bayou Boys, Operator Operator en Thank God for Kids. Veel country acts zijn overgegaan naar de bluegrass wereld, maar weinigen krijgen de hulp van een formatie als Carolina Road, Payou Boys. in the backseat, parked out in the cane, since discovered girls, I got into love. Me and my friend Albo, he's the one who had the car. We made all the dances and we made all the bars. so long. Sleep all day, run all night, chasing the ladies cause we knew they might. We raised a lot of hell, we made a lot of noise. Everybody knew we were by you boys.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 De song bereikte de nummer 3 positie in de country charts, waarmee Gene zijn eerste top 40 en eerste top 10 hit noteerde. From somewhere outside, I hear the street vendor cry, Billy gumbo. From my window, I see him going down the street, and he don't know.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 I guess I'll wish you all the best. I wish you don't do like I do and go and fall in love with someone like you. Cause if you fail, oh, like I did. Probably walk around the block like a little kid. But a kid don't know. He could only guess how hard it is to wish you happiness. guess love is like a Christmas card. Decorate a tree and throw it in the yard. It decays and dies, and the snowman melts. Well, I knew love, I knew how love felt. I knew love. When I walked around, Lord, walk with me. But I got no hate, and I got no pride. But I got so much love that I cannot hide. So you drive a Chevy, so you drive a Ford. So you drive around all night till you just get bored. Then you change your mind for something else to do. Then your heart changes your mind and it changes you. I wish you love and happiness. Yes, I wish you all the best. I wish you don't do like I do. Go and fall in love with someone like you. If you fail, oh, like I did, probably walk around the block like a little kid. But a kid don't know. He can only guess how hard it is to wish you happiness. How hard it is to wish you happiness. original van deze week. Lonesome 77203 is een single van Hawkshaw Hawkins, geschreven door Justin Tubb. Het was de laatste single-release van zijn carrière, uitgebracht in 1963. Hij stond er vier weken mee op de eerste plaats. Trieste bijkomstigheid is dat hij dit zelf nooit meegemaakt heeft, want hij kwam om bij een vliegtuigcrash samen met Patsy Klein en cowboy Copas. Pas twee weken na zijn dood bereikte de song de eerste plaats. Crossroads, nummer 1 country hit. Had our number changed today, although I hated to. But each time the phone would ring, they'd want to speak to you. hurts to tell them you're not here with me. Maybe now, oh telephone, will let me be. It's not in the book now, so you would better write it down. Just in case your love for me come around. You might want to call and break the news to me. Just call lonesome seven seven call and say you've changed your mind. If you do, then darling, you know where I'll be. I'm at Lonesome 77203. You're the only one I'm given, our new number two. So now if the telephone should ring, I'll know it's you. If you ever long for love that used to be, just call lonesome 77203. Just call lonesome 77203. The Shires met Nashville Grey Skies. je country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Erik Kriek heeft gemeend een brug te moeten slaan tussen striptekenen en muziek. Hij heeft met de jongens van de Nederlandse bluegrassgroep de Bluegrass Boogeyman een cd met zes ballads opgenomen. De vijf uit zijn boek en het titelnummer In the Pines, dat hij niet verstripte. De cd is bij de prijs inbegrepen en is de moeite waard. first day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eye and smiled, and her lips were the color of the roses that grow down the river, all bloody and wild. On the first day he came, I opened the door, and my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man, and with a careful hand. my name was Eliza Day. Why they call me it, I do not know. For my name was Eliza Day. My name was Eliza Day. On the second day, I brought her a flower. She was more beautiful than any woman I'd seen and I said, Do you know where the wild roses grow, so sweet and scarlet and free? On the second day, he came with a single red rose. He said, Give me your loves and your sorrows. me to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist. On the last day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind lied as a thief. And I kissed her goodbye, said all beauty must die then leant down and planted a rose between her teeth. They call me the wild rose, but my name Langzamerhand ben ik Lana Wolfs biggest fan in town. Ik hoop dat er nog veel volgen. is he Gerard Bierman leverde met For You zijn debuutalbum af en het mag gehoord worden. Luister maar naar Little Brown Eyes. Now I know that everything just can't go on like this But it's hard to work out with a soft take care a smile and goodbye kiss. My little girl's asleep by now. I'll just glance into her room. I'm sure I'm gonna miss her and her little brown eyes too. show is over, the curtain down. It's time to leave the stage. Better get ready to go now. You'll come and look her up real soon. You're blokje country uit eigen land. Sonny Sweeney heeft drie jaar de tijd genomen om haar nieuwe album tot stand te brengen. En dat is te horen ook. Dat ze een groot talent was, dat wisten we al. Maar op deze plaat klinkt ze overtuigender dan ooit. Dat blijkt wel uit een song als I Feel Hank Williams Tonight. could live my whole life without a phone call, the likes of which I got today. It was only my wife said hello, then goodbye. cut and dry. I hung up So You Wanna Be An Outlaw brengt Earl een onvervals album uit. Want al wordt hij vaak tot een van de grondleggers van de alt-country gerekend, naar pure country moest je tot op heden serieus zoeken op zijn albums. Al moet meteen de kanttekening gemaakt worden dat de muziek die Earl hier brengt veel rauwer is dan hetgeen Waylon Jennings bracht op zijn klassieke platen uit de jaren 70. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Living on the highway ain't everything's supposed to be. Everybody reckons that they wanna be free. Ain't nobody wants to be alone. Stumbling in the alley at a quarter to three. to Tennessee. I said, Angel, you can never go home. Never go home. Never go home. If you wanna be an outlaw, you can never go home. So you wanna be an outlaw, better listen up, kid. Steal a million dollars and you have to keep it here. Ain't no place to in the desert if you did, and you can't take it with you when you go. Always something laying for you up around the bend. Everything that goes around comes back around again. You can't trust anybody, not you better think twice. You better not pout and you better not cry. Cause there won't nobody give a damn about you when you die. But the devil, when it comes to his due, when you're standing at the crossroads, don't you try to flag a ride. Don't you fall down on your knees. Don't you know it's already been tried. Hate to tell you, but the only upside, she seen the devil out of the blues. Singing the blues. Keep on singing the blues. So you say you wanna be Gene Douglas deed mee aan een talentenjacht in Texas en viel erbij op. Op zijn debuutalbum Daydream staat de song Hard to Say Goodbye. Ofwel, het is moeilijk om afscheid te nemen.